Levi van Eck met het NOS-journaal. In de buurt van de Amerikaanse ambassade in Irak zijn raketten ingeslagen. Het gaat om kleine raketten die neerkwamen op een aangrenzende basis... waar ook Amerikaanse troepen zijn gelegerd. Dat zegt een woordvoerder van het Amerikaanse leger tegen persbureau Reuters. Er zijn geen slachtoffers gevallen en er zou weinig schade zijn. In de Noord-Franse stad Sedan zijn tientallen Franse en Nederlandse voetbalsupporters... met elkaar op de vuist gegaan... Volgens lokale media zijn daarbij zes gewonden gevallen, onder wie een zwaar gewonde. De supporters waren afgekomen op een wedstrijd tussen SC Sedan en Bastia uit Corsica. Volgens de Franse politie waren de Nederlanders vooral gekomen om te vechten. Nederlanders die op cruiseschip de Westerdam zaten... mogen voorlopig toch niet naar huis. Een Amerikaanse vrouw die ook op het schip zat... is besmet geraakt met het coronavirus. Toch heeft het televisieprogramma Hart van Nederland... drie Nederlanders gesproken die op het cruiseschip zaten... en op Schiphol zijn geland. Het RIVM gaat contact opnemen met deze mensen. Bij luchtaanvallen in Jemen zijn meer dan 30 burgerdoden gevallen. Ook raakten zeker 12 mensen gewond, meldt de Verenigde Naties. Volgens de Houthi-rebellen zit Saoedi-Arabië achter de aanvallen... en is het een vergeldingsactie omdat ze vrijdag een Saoedische straaljager hebben neergehaald. Sinds het begin van de oorlog in Jemen, in 2015, zijn meer dan 100.000 mensen omgekomen. Sven Kramer, Douwe de Vries en Marcel Bosker hebben in een wereldrecord het goud veroverd... op de ploegenachtervolging bij de WK-afstanden in Salt Lake City. Het Nederlandse trio reed 3.34.67. Schaatster Jutta Leerdam heeft Nederland de eerste individuele wereldtitel bezorgd. Leerdam won de 1000 meter in 1.11.84. Het weer. In het hele land geldt code geel vanwege zware windstoten. Verder is het bewolkt en valt er regen. Ook overdag blijft het regenen. De wind is dan krachtig tot stormachtig. En met 12 tot 17 graden wordt het erg zacht.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 I was wishful thinking of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many attention in other places. But the horns, they blowing that sound. Rock Guitar George. He knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.